7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Vier op de tien sigaretten stoten bij tests te veel schadelijke stoffen uit... maar dat leidt bijna nooit tot boetes voor fabrikanten. Dat komt doordat bij de testen margegeld van 20 meldt het AD. Van de ruim 100 sigaretten die het RIVM in 2017 testte... voldeden er 43 niet aan de norm. Maar alleen het merk Lexington kreeg een boete. Merken als Camel Original en Lucky Strike overschreden ook de normen voor teer, nicotine en koolmonoxide. Maar kregen vanwege de gehanteerde marge geen boete. Voor het eerst in 22 jaar heeft Ajax de halve finales van de Champions League bereikt. In de kwartfinale versloegen de Amsterdammers Juventus met 2-1. Eerst scoorde Ronaldo voor Juventus. Daarna maakte Donny van de Beek de 1-1 en Matthijs de Ligt scoorde de 2-1. Ook Barcelona plaatste zich voor de halve finales door een 3-0 zege op Manchester United. Tegen wie Ajax in de halve finales uitkomt wordt vanavond duidelijk. Het is Manchester City of Tottenham Hotspur. Drinkwaterbedrijf Vitens en de waterschappen Overijssel en Gelderland... willen het watertekort in de zomer aanpakken. Zo komt er een publiekscampagne om mensen bewuster te maken van hun waterconsumptie. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders elke dag 120 liter water verbruiken. Een minuut korter douche bespaart al snel zo'n 40 liter per week. Ook worden er in Overijssel en Gelderland tienduizenden bomen geplant... die het water langer in het gebied vasthouden. En boeren kunnen voortaan een vergoeding krijgen... als ze maatregelen treffen om droogte te voorkomen. Bij een brand en een explosie in een appartementencomplex in Voorburg... is een dode gevallen, meldt de brandweer. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. Of de oorzaak van de brand en de explosie is nog niets bekend. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden en midden valt er mogelijk een bui. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is één file die opvalt, dat is de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen 3 kilometer.